Dat zou voor een dag in de kerstvakantie ook voldoende moeten zijn, is de verwachting. De afgelopen drie dagen gold vanwege het winterweer een advies om reizen per spoor zoveel mogelijk te vermijden. Er reden geen intercities en er werd geprobeerd om op alle trajecten twee keer per uur een stoptrein te laten rijden. Intussen wordt er geruzie over de schuldvraag. Politici en reizigersorganisaties vinden dat er een wanprestatie is geleverd. NS en ProRail zeggen dat treinen en wissels wel kunnen worden aangepast aan extreme weersomstandigheden, maar dat er dan veel geïnvesteerd moet worden. Ze zeggen dat dat niet uit de normale begroting kan worden betaald. De AEX staat sinds gisteren op het hoogste punt dit jaar. Met 332 punten is de graadmeter van de Amsterdamse beurs vergeleken met het dieptepunt in maart dit jaar met 67 gestegen. Volgens analisten komt de jongste winst door meevallende cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Verder nemen investeringen in de industrie toe en groeien de import en export weer. De rechtbank in Utrecht mag de zaak van de jonge zeilster Laura Dekker behandelen. Haar advocaat had een wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat de rechtbank bevooroordeeld is. De wrakingskamer wees het verzoek af. De rechtszaak gaat om 11 uur vanochtend verder. Het bureau jeugdzorg wil dat Laura uit huis wordt geplaatst. Een Russische ruimtecapsule is rond middernacht gekoppeld aan het internationale ruimtestation ISS. Aan boord waren een Amerikaan, een Rus en een Japanner. De drie blijven zes maanden in de ruimte. Het ruimtestation ISS bestaat nu uit elf onderdelen. Die zijn gebouwd door de VS, Rusland, Canada, Japan en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.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 You're cold Winter. Winter in America is cold. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Oh, the weather outside is frightful. So this is Christmas. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Kijk de complete hitlijst.